Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Theater Carré in Amsterdam hebben gisteren zo'n 7500 mensen afscheid genomen van Peter R. de Vries. Het was zo druk dat pas na 10 uur gisteravond, twee uur later dan gepland, de laatste bezoeker langs de kist was gelopen. Dit is nog het laatste eigenlijk eh, wat we voor Peter R. de Vries kunnen doen. Om hem te laten weten, maar ook zijn naam bestaande. Hoeveel Nederland van hem hield. Het was echt een uh, wereldgozer met al die zaken ook wat hij opgelost, waar hij mee bezig was. En we hebben een eh, ontzettend eh, geweldige man eh, verloren. De familie van Peter Erdevries Vries noemde het afscheid hartverwarmend. Vandaag is in besloten kring de uitvaart. De huizenprijzen knallen nog steeds door het dak. Vorige maand stegen ze het hardst in 20 jaar, zegt het CBS. Gemiddeld betaal je nu 373.000 euro voor een huis. Op het dieptepunt van de markt, dat was in 2013, waren huizen 70% goedkoper. De grote bosbranden in Amerika en Canada breiden zich steeds verder uit. Zo'n 80 branden worden er, vooral in het westen. Die zijn zo groot dat mensen helemaal aan de andere kant van Amerika er wat van merken. Hier in New York bijvoorbeeld. I mean, the air is unhealthy. Uh, it's like noticeably harder to breathe. I have noticed the skies here in New York being a little bit smoggier, but I'm from California. It's always sort of fire territory where smoke just blows down from 400 miles up and I can still breathe here, which is a really nice thing. Door de harde wind waait er rook en as die kant op. Ook vorig jaar was er een grote bosbrand in Californië, maar die ontstond door iets anders. Het vuur leidde op tijdens een gender reveal party. De aankomende ouders staken een rookbom af die blauwe of roze rook moest afgeven om te onthullen of ze een jongen of een meisje zouden krijgen. leidde tot een gigantische bosbrand met duizenden evacuaties, verwoeste gebouwen en zelfs een dode. De ouders zijn nu aangeklaagd en kunnen 20 jaar de gevangenis ingaan. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 In 2019 ging het om 3,2 miljard euro. Noorwegen herdenkt vandaag de terroristische aanslagen in Oslo en het eilandje Utøya, precies tien jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen. Eerst met een bom in Oslo en later in een zomerkamp van sociaal-democratische jongeren op Utoya. Een dag voor de opening van de Olympische Spelen... heeft het organisatiecomité de regisseur van de openingsceremonie ontslagen. Komiek en acteur Kentaro Kobayashi kwam in opspraak... vanwege grappen die hij had gemaakt over de holocaust. Het weer, zon afgewisseld door bewolking, de meeste bewolking in het noorden.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 Yum, yum, give me some So what you gonna do, what you gonna do Yum, yum you put this feeling in me. Now give me just a little time. Girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down.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 Maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Ja, het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Dus mami, kom online, baby, kom online. Kom online, shawty, kom online.